Raymond Seré met het NOS-journaal. en Beatrix gaat maandag weer aan het werk. In het weekende blijft ze nog bij prins Friso en prins Mabel in Londen. Friso is vandaag vanuit het ziekenhuis in Innsbruck overgebracht naar het Wellington Hospital in zijn woonplaats Londen. De prins ligt sinds een ski-ongeluk in coma en het is de vraag of hij ooit weer zal bijkomen. De bevolking van Westkapelle heeft het seksueel misbruik door een dorpsgenoot niet genegeerd. Dat heeft burgemeester Rob van der Zwaag gezegd in Nieuwsuur. Wel wil de bevolking volgens hem het nieuws over de zedenzaak in eigen kring houden. De 60-jarige man, die wordt verdacht van ontucht met tientallen jongeren, blijft langer in voorarrest. Zo besloot de rechtbank in Middelburg eerder vandaag. De twee meisjes van 14 en 15 uit Vleuten en de Meren, die in februari een week waren vermist, zijn waarschijnlijk gedwongen tot prostitutie. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De 29-jarige Amsterdammer, die in verband met de vermissingen vastzit, wordt verdacht van mensenhandel en het seksueel uitbuiten van de meisjes. Hij wordt ook verdacht van ontucht met een van de meisjes. De Franse journaliste Edith Bouvier is veilig aangekomen in Libanon. Ze raakte ernstig gewond tijdens aanvallen op de stad Homs. Ze liep een gecompliceerde beenbreuk op en smeekte via een video op YouTube om te worden geëvacueerd. Servië is de nieuwste kandidaat lid van de Europese Unie. Het land wordt daarmee beloond voor inspanningen van Belgrado om de spanningen met buurland Kosovo te verminderen. Het kandidaatlidmaatschap werd lang vertraagd doordat Belgrado Kosovo niet erkent. Vorige week werd er een overeenkomst tussen de twee landen gesloten waarin staat dat Kosovo zichzelf mag vertegenwoordigen op internationale conferenties. En ook zijn er afspraken gemaakt over de controle van de grens tussen de twee landen.